Vooral in Noord-Holland, Flevoland en Overijssel is het glad. Op veel snelwegen is maar één rijstrook begaanbaar. Er staat nu ruim 200 kilometer file. De A6 tussen Lelystad en Emmeloord is veranderd in een ijsbaan. Verscheidende automobilisten durven niet verder te rijden en hebben hun auto langs de kant gezet. Op de A7 staat een lange file tussen Den Oever en Zaandam. Het KNMI en Meteoconsult hadden sneeuwbuien verwacht rond 6 uur vanochtend. Maar vanaf een uur of drie is het al op veel plaatsen zwaar gaan sneeuwen. De Inspectie voor het Onderwijs heeft op internet een lijst gepubliceerd met zwakke mbo-opleidingen. Van de 11.000 opleidingen die er zijn, worden er 64 als onder de maat beschouwd. Het onderwijs is er niet goed, er wordt te weinig les gegeven, de begeleiding laat te wensen over of er zijn te weinig stageplekken beschikbaar. De zwakke opleidingen worden extra in de gaten gehouden. De scholen hebben maximaal twee jaar om orde op zaken te stellen. De Verenigde Staten evacueren weer zwaargewonde Haitianen. Ze waren daarmee gestopt omdat de Amerikaanse ziekenhuizen de garantie van Washington willen dat de kosten worden vergoed. Nu zijn er goede afspraken gemaakt over de opvang van de zwaargewonde aardbevingsslachtoffers uit Haiti. Het Amerikaanse begrotingstekort loopt komend jaar op tot een recordhoogte van ruim 1000 miljard euro. Een bron binnen het congres zegt dat president Obama dat vandaag bekend maakt. Het Witte Huis verwacht dat het begrotingstekort in 2013 tot de helft zal zijn teruggebracht. Volgens de New York Times wil Obama fors bezuinigen op overheidsprogramma's. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Beyoncé won zes Grammys, onder andere die voor beste zangeres en voor het nummer van het jaar Single Ladies. Het weer in het noorden en westen kans op sneeuw en gladheid. Later vandaag zijn er zonnige perioden. Het wordt 3 graden.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 <laughs> Zalvoort op zaterdag tussen 2 en 5. Met juist Phil Collins en soet. Voor Zandvoort en de regio. Ja, een beetje gehandicapt, geen medepresentator, een beetje verkouden en dergelijke. Maar we gaan er het beste van maken. De komende drie uur lang bij Zalvoort op zaterdag. En ook jouw Vanes die is niet aanwezig bij het voetbal, want er wordt gewoon echt niet gevoetbald. Als we zo naar buiten kijken, witte wereld eh, hier in Zalvoort. En dat betekent dat alle wedstrijden voor dit weekend zijn afgelast.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 En daarmee werd het 14 minuten over twee. Nou, we zeiden het aan het begin van eh, dit programma al. We hebben vandaag eh, geen voetbal, want eh, ja, het sneeuwt en dan kunnen de mensen van het voetbal niet tegen. Dus dan zijn de wedstrijden van dit weekend afgelast. Wel hebben we ander lokaal en regionaal nieuws voor je. En we gaan het nog hebben over de Vrienden van Amstel. Afgelopen donderdag was ik met een groepje daar aanwezig in, in de Ahoy in Rotterdam. En dat was weer een spektakel. Nou, we hebben echt genoten. Onder meer van de optreden van Het Goede Doel. Ja, Henk en Henk, ze waren weer eh, van de partij eh, bij Vrienden van Amstel live in de Ahoy in Rotterdam. de zondag trouwens te zien op televisie. Dus dan weet je dat ook weer. Een plaatje wat ze daar deden, dat was de volgende. Ook die was helemaal geweldig en de dag bij Waar is hier de nooduitgang? Hier zijn ze, de heren van Het Goede Doel. zaterdagmiddag van eh, CFM met Zalft op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Als eerste had je het goede doel, oftewel Henk en Henk met de eh, nooduitgang. En erachteraan deze van eh, rider Michael Walden uit Stingharen 80 was dat de Divine Emotions. CFM voor Zandvoort en de regio. En mocht je nog de weg op moeten gaan, pas op, want op sommige wegen in Zandvoort is het behoorlijk glad. Schijn met de autoweg, brommer, lopend of met de fiets pas op, want eh, voor je het weet dan eh, glij je onderuit. Dat is ook weer niet de bedoeling. We gaan even wat eh, lokaal nieuws met je behandelen. Want het project om de Dolfirama-muur met de beschilderde dolfijnen opnieuw kunstzinnig aangegeven te geven... is op één workshop na succesvol afgerond. Initiatiefneemster Hille Jansen is laaiend enthousiast over hoe het thema zonvoortgevoel, spetterend ingetogen, abstract of concreet in verf is verwoord. In de grote zaal van de Groot Krocht stonden genoeg tafels om de vele kunstenaars te herbergen. Het maakt niet uit of je wel of niet kunstzinnig aangelegd was. Het ging namelijk om samen met heel veel plezier meer glans te geven aan Zandvoort. Vanwege het winterse weer is de onthulling die vanmorgen gepland stond... overigens verplaatst naar 7 maart. Wethouder Martin Bierman, die zelf ook een eh, paneel beschilderde zal tijdens een eh, kort cultureel programma om twee uur de laatste panelen onthullen. time this has happened to me. This love sick thing. I like serious relationships, and a, <laughs> a girl like me don't stay single for long. Cause every time my boyfriend and I break up, my world is crushed and I'm all alone.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 op de radio, hè, zo op de zaterdagmiddag. Je de House am Zee van Pieter Fox. Nou, aankomende donderdag gaat er beginnen de eerste ronde van de Bar Battle. Vindt allemaal plaats in Lauren eh, Laura en Hardy en het team wat als eerste zich mag gaan presenteren al daar zijn de coureurs. Met onder meer Danny van Dongen en eh, Dylan Koster in het team. De teams bestaan maximaal uit eh, vijf personen. En gedurende twaalf weken zal de strijd plaatsvinden bij de diverse horeca-etablissementen. Hier is de nieuwe single van Jamie Cullen en Don't Stop the Music.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 Marley, Dawn Your Father's old records. Yeah. Ah, classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, uh, huh? huh. White cleft, huh? huh. Feel the gong. CFM voort hoor je de single van The Fugees en No Woman, No Cry. Nou, we hadden het juist eh, over de bar battle die eh, aankomende donderdag eh, van start gaat in Lauren Hardy. Met de teamcoureurs bestaan onder meer uit Jan Lammers, Dylan Koster, Danny van Dongen en wie vergeet ik nou? Albert Kalf natuurlijk, ja. En nog eentje, nou daar komen ze vast en zeker wel uit, want de teams eh, bestaan uit vijf personen. Nou, de teams van vanavond voor de battle, dan heb ik het over raadje plaatje, die bestaan uit eh, vier personen. Maar liefst eh, elf teams hebben zich ingeschreven. Vindt vanavond plaats in Café 4 aan de Halsestraat. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk zegt, dit is Nikke Simon en pak maar mijn hand bijvoorbeeld. Ik geef maar een voorbeeld. Toch, Mo? Ja, absoluut. Oké. Helemaal goed, juist. Maar CFM eh, daagt uh, de rest uit, hè? Ja, ja, daarom. Niet. Nee, en dan zit jij bij. Dat komt wel goed. Zit ik nou door je intro heen te praten? Nee, bijna. Juist. Hier is uh, de single van Nick en Simon. Pak maar maar hand. Kijk naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zat er echt geen regen in de wolken. Viel het toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen. Het meeste valt toch mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het is, kan niet zonder het hart. zo fijn. Weten dat je extra goed moet zaken. Wil de oogst wat beter zijn. Maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je Nick en Simon altijd nodig. Die vertellen hoe het moet. kan niet zonder hen. Eh, bij de heren Nick en Simon gaven een spetterend optreden afgelopen donderdag in Ahoy in Rotterdam. Tijdens Vrienden van Amstel 2010. En dat was een feest. Nou, we gaan vast en zeker nog wel een paar eh, artiesten draaien die afgelopen donderdag al daar te bewonderen waren. Aankomende zondag trouwens de gehele Vrienden van Amstel te zien op televisie. CFM Zalvert op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met nu Softcell en Tainted Love. Sometimes I feel like got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl onmisbaar geluid op de zaterdagmiddag van CFM met de nieuwe single van Edward Maya. Hey hoor, This Is My Life, de opvolger van uiteraard Stereo Love. De plaats die hooggenoteerd stond in Eurohit 2009. Nou, we gaan wel weer op naar het nieuws en weer van drie uur. En na drie uur dan ben ik er nog twee uur lang. Want Albert-Jan Vos die is eh, vandaag een eh, dagje weg. Dus die moeten we even missen. Volgende week is hij uiteraard gewoon weer van de partij. In de volgende uur meer informatie, lokaal en regionaal nieuws.